In de slotrit reed ze tegen de Tsjechische titelverdedigster Martina Sablikova... die vier ronden voor het einde viel. Sablikova werd in het algemeen klassement nog wel derde. Christine Nesbit uit Canada weer tweede. Bij de mannen ging de wereldtitel naar de Rus Ivan Skobrev voor de Noor Harvard Bukko. Het brons was voor Jan Blokhuizen. Kardinaal Simonus vindt dat hij zorgvuldig is geweest bij de benoeming van een pedoseksuele priester tot pastoor. In KRO Brandpunt zei hij dat de benoeming naar de maatstaven van toen zorgvuldig is gegaan. Simonus hielp de priester in 1991 aan een nieuwe parochie terwijl hij wist dat de man een jaar eerder was veroordeeld wegens seksueel misbruik. De man ging daarna opnieuw in de fout. Hij zou in totaal tientallen jongens hebben misbruikt. Oppositieleiders in Egypte hebben vertrouwen in de beloftes van het leger over een overgang naar democratie. De militairen hebben een overgangsregering gevormd met veel voormalige medewerkers van Mubarak. Volgens hen is dat nodig voor de stabiliteit van het land. Verder komt er een nieuwe grondwet waarover het volk mag beslissen en komen er binnen zes maanden verkiezingen. Bij het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB zijn vandaag acties tegen de geplande bezuinigingen op het openbaar vervoer. Trams en bussen rijden niet of minder vaak en ook bij de metro vallen ritten uit. Morgen wordt gestaakt in Den Haag, woensdag in Rotterdam. Het kabinet wil 120 miljoen euro bezuinigen op het openbaar vervoer in de drie steden. Italië wil agenten naar Tunesië sturen om de vluchtelingenstroom tegen te houden. De afgelopen dagen zijn 5000 bootvluchtelingen uit Tunesië aangekomen op het Italiaanse eilandje Lampedusa. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. Omdat het eilandje de vluchtelingen niet kan opvangen is er een luchtbrug ingesteld naar opvangcentra in andere plaatsen.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 see